Door Begens met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij de verkiezingen van november niet wil uitstellen. Gisteren vroeg hij zich in een Twitterbericht nog af of uitstel niet beter is... en suggereerde dat door de coronacrisis het risico op fraude groot is... omdat veel kiezers per post moeten stemmen. De mogelijkheid van uitstel maakte van meet af aan weinig kans... aangezien niet de president, maar het congres daarover beslist. De democraten gaven meteen al aan niet voor uitstel van de verkiezingen te voelen... En ook de Republikeinen namen afstand van de suggestie van de president. Webwinkel Amazon heeft in het vorige kwartaal een forse omzetstijging geboekt. Vanwege het coronavirus bestelden veel mensen spullen via de webwinkel... waardoor de omzet opliep tot bijna 89 miljard dollar. Een toename van 40 procent. Van de techbedrijven deden ook Apple en Facebook het in het tweede kwartaal beter dan verwacht... Alleen het moederbedrijf van Google, Alphabet, zag de omzet voor het eerst licht dalen... doordat het aantal advertenties terugliep. Vanwege de warmte wordt komende dag op de stranden, snelwegen en in de treinen een grote drukte verwacht. Op de stranden waarschuwt de reddingsbrigade voor muien en stromingsgevaar. In het zuiden en midden van het land is er later op de dag kans op smog door ozonvorming. Vuile stoffen blijven in de lucht hangen doordat er weinig wind staat. Mensen met gevoelige luchtwegen krijgen van het RIVM het advies om binnen te blijven. Door de coronacrisis kwamen er in het tweede kwartaal veel minder asielzoekers naar Nederland. Het aantal asielaanvragen daalde met 72 procent. In de eerste drie maanden deden nog ruim 4500 mensen een eerste asielverzoek. In het tweede kwartaal waren dat er 1265, blijkt uit IND-gegevens die het CBS publiceert. Syriërs blijven de grootste groep asielzoekers. Bijna een derde van de aanvragers kwam uit Syrië. Het weer, het is helder vannacht. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. Overdag zonnig en erg warm, 25 graden in het noordelijk kustgebied... en mogelijk lokaal 35 graden in het uiterste zuiden.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 Treat me good, treat me good. All in my give it up. treat me good. All in my give it up, give it up. All in my. Give it up in the way that I could. Treat me good, treat me good.